Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij is dit weekende voor een miljoen euro aan schade aangericht. Dat heeft de burgemeester gezegd. Relschoppers staken in Rome onder meer auto's in brand en gooiden ruiten van winkels en banken in. Ook staken ze een gebouw van defensie in brand. De Occupy-betogingen die overal ter wereld worden gehouden verlopen over het algemeen vreedzaam. Ze zijn gericht tegen bankiers, grote investeerders en politici. Dat zijn volgens de demonstranten degenen die de economische crisis hebben veroorzaakt en zij moeten er volgens de actievoerders ook voor opdraaien. In Amsterdam en Den Haag waren gisteren honderden mensen op de been. Op het Beursplein in Amsterdam staan nu nog zo'n twintig tentjes. En ook in Den Haag is nog een handjevol demonstranten over. Het aantal asielzoekers dat de eerste week te horen krijgt of ze in Nederland mogen blijven stijgt. In de eerste helft van dit jaar kreeg meer dan de helft van de aanvragers uitsluitsel binnen de termijn van acht dagen. Dat is bijna twee keer zoveel als in de eerste helft van vorig jaar. In de eredivisie is Feyenoord naar de vierde plaats opgeklommen doordat het thuis won van VVV met 4-0. Roda versloeg in Kerkrade ADO met 4-1 en eerder op de dag won Vitesse in Nijmegen de derby tegen NEC met 1-0. De wedstrijd NAC Excelsior is nog bezig. De Nederlandse Li Jiao is voor de tweede keer in haar loopbaan Europees kampioen tafeltennis geworden. Na de afgelopen week veroverde Li Jiao met de Nederlandse vrouwenploeg ook de Europese titel. En het KLPD heeft een Amber Alert uitgegeven in verband met de vermissing van een baby van zes maanden uit Almere. Het meisje is gisteren door haar vader opgehaald. Die vader heet Laurens de Bruin. Hij heeft gemillimeterd haar, een tatoeage in de hals rechts en eentje op zijn rechterbovenarm. De politie vraagt mensen die informatie hebben over vader en baby contact op te nemen met de KLPD. Het weer...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 Yeah. Come on. On that sunny day, didn't know I'd meet such a beautiful girl walking down the street. Seen those bright brown eyes with tears coming down. She deserves a crown. But where is it now? Mama, listen, Senorita, I feel for you.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 Nog meer goed nieuws. Dus ehm, nu nog even op kanaal 950 op Zico. Maar vanaf 1 november naar kanaal 40 krijgt eh, een automatische verwijzing op je tv waardoor uh, u niks hoeft te missen van ZFM. Natuurlijk is hier nog steeds te beluisteren dan op 106.9 FM en via de kabel op 104.fm. FM. En ZFM ehm, zendt overigens niet alleen even uit, maar heeft ook uh, livebeelden van onder meer het circuit van Zandvoort. En dat zal binnenkort weer uh, gaan plaatsvinden. 16 oktober 2011 kunt u de gehele dag live volgen op het tv-kanaal.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 Ik dacht, ik zeg het gewoon. <laughs> ik Wat zeg je, Dickie, denk je? Ja. Nou, Oké, okay, we hadden het op Dickie. Goed, was Flikker. <laughs> ja, het was Flikker. Hij was de bassist. Hij vond dat de band uh, zo'n punk, eh, zo'n punk roots was.